7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 euro per maand. Die stijging is iets meer dan waar het kabinet van uitging. Op Prinsjedag zei het kabinet een gemiddelde zorgpremie van zo'n 123 euro per maand te verwachten. Een stijging van 5 euro. DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. In het Groene Hart ziekenhuis in Gouda geldt op een van de verpleegafdelingen per direct een tijdelijke opnamestop in verband met een aantal coronabesmettingen onder medewerkers en patiënten. Op de afdeling van interne geneeskunde is het dragen van een mondkapje vanaf nu verplicht. Personeel met klachten blijft thuis en laat zich testen op het virus, schrijft het ziekenhuis op hun website. Om hoeveel besmettingen het gaat is niet bekendgemaakt. De Britse regering scherpt de maatregelen tegen het coronavirus weer aan. Alle cafés en restaurants in Engeland moeten vanaf donderdag uiterlijk om 10 uur s avonds sluiten. En alleen mensen aan tafel mogen nog bediend worden. Met de nieuwe maatregelen wil de Britse regering de nieuwe golf besmettingen indammen. Het aantal coronagevallen stijgt hard in Groot-Brittannië. Vanavond spreekt premier Johnson het Britse volk toe over de situatie. In New York is een politieagent opgepakt die verdacht wordt van spionage voor de Chinese regering. De 33-jarige agent zou Amerikanen en Tibetanen die zich inzetten voor een onafhankelijk Tibet hebben bespioneerd. De politieman werd geboren in Tibet en vroeg in de VS asiel aan omdat hij in China zou zijn gemarteld vanwege zijn achtergrond. Als hij wordt veroordeeld voor spionage kan hij een celstraf van 55 jaar krijgen. Het weer. In de loop van vanochtend trekken de mistbanken weg. Het wordt vandaag opnieuw zonnig en droog. Temperatuur tussen de 19 en 26 graden. Vanaf morgen wat meer bewolking en ook regen.